naar mij een diepe gewaar. Laat nog steeds mijn hart. Ik krijg alle uren de zwaarste strijd. Vind je soms een plaats als ik aan je vraag? kijk je nooit eens even die tijd voor niet en voor. nog mijner als ik steeds van jou. Is dat geluk hoe je bent, dan vervoer Kom, dan je geweten nooit een ochtend met je geest. Als je weer eens denkt wat ik voor jou steeds ben geweest. Komt op de vlucht je geen oh, zo mij als ik nog steeds van jou. de wat je deed, en ik jou geen kwaad. En vind ik me stom, beginnen ik een of laat goed me kan verdaan wat je hebt misdaan. Dan breekt weer de zaal het tijd van liefde aan en Het Dat je weer zoveel van mij houdt als ik steeds van jou. En al mijn smarten die je is voor vervoerd Je weten meer wat dat met je geeft. Ook je weer voor mij wat je steeds voor me bent geweest.